Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw heeft een gynaecoloog zijn eigen sperma gebruikt om vrouwen zwanger te maken. Het werd ontdekt door een databank die mensen helpt met het vinden van hun biologische familie. De arts, Jos Beek, is inmiddels overleden. Hij werkte 25 jaar in een ziekenhuis in Leiderdorp, vertelt deze verslaggever van Omroep West. Voor zover nu bekend heeft hij dus 21 eh, vrouwen eh, geholpen met zwanger worden. Alleen eh, dan wel met zijn eigen sperma. En terwijl hij eigenlijk had gezegd dat hij dat zou doen met zaad van anonieme donors. Het is de derde gynaecoloog van wie we weten dat hij zijn eigen sperma gebruikte. De Olympische Spelen moeten nog beginnen, aanstaande vrijdag is dat. Maar opnieuw zijn er onder medewerkers en atleten 24 mensen positief getest op corona. De meeste van hen kregen kort na aankomst in Peking het slechte nieuws te horen. De anderen zaten al in de Olympische bubbel. In ruim een week zijn er zo'n 200 Olympische besmettingen geconstateerd. In Denemarken lijkt het vanaf vandaag of corona niet meer bestaat. Mensen hoeven geen mondkapje meer op. De telefoon met QR-code kan in de zak blijven. Denemarken laat vrijwel alle coronaregels los, vertelt correspondent Rolien Kreton. Ze zitten in een andere fase van de pandemie. Denemarken loopt zo'n drie weken voor op Nederland. En het aantal besmettingen is hier de afgelopen weken sterk gestegen. Maar ze hebben nu een piek bereikt. En de druk op de IC's is de afgelopen weken gedaald. In de Telegraaf zeggen ziekenhuizen dat wij ook die kant op gaan. Ze zien het rustiger worden en denken dat het omslagpunt in de Omicron-golf dichtbij is. En storm Corrie heeft volgens verzekeraars ruim 10 miljoen euro schade veroorzaakt. Ook Sjoerd uit Zeeland kwam niet meer met droge voeten bij zijn voordeur. Door de storm steeg gisteren het water rond zijn huis. En de voordeur hield het water niet tegen. Ja, we hebben water binnengekregen. Uh, dit is een eh, gedeelte van het huis wat wij gebruiken als, eh, als berging eigenlijk. Eh, dat heb ik allemaal heel vlug hoger op moeten zetten en ja, naar de woonkamer getild omdat het water binnenkwam vanwege de hoge waterstand. Het water liep uiteindelijk vanzelf weer weg en daarna kon Sjoerd met een dwel aan de slag.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 Een ongeluk op de A7 Horen-Zaanstad zorgt ervoor dat het zo goed als stilstaat over 10 kilometer tussen Avenhoorn en Purmerend. De vertraging is een uur. Half uur extra bij je kwijt op eh, de A10, de A10 Noord richting de A10 Oost tussen Landsmeer en Knoop het Watergraasmeer.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 gentle this is everlasting. I still fear you, but I hear you loudly screaming. Che tu stai indietro Se c'è for the real thing Shake your body now to the ground. Let's dance. Let's shout, shout. Shake to the ground. Just spark that lit the fire inside of me, and you do know that I love it closer to your soul. And you do know that I want you. Let's dance, let's shout, shake your body down to say Schreef.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 Ze komen steeds weer bij ons terug. En meestal in oktober. Meestal in oktober. Every time I think of you, it always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. People say a love like ours will surely pass.